Dance Victory. Dance Ja, dat was eh, I Follow Rivers van Triggerfinger. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gek hè? Het is al morgen. Ja. Ja, hoe heb jij het genoten? Ik heb me rot gelachen. Ik heb me, eh, nou eh, ja, ik was op een gegeven moment ook aan het bellen in de, onder de bar. Ik zat echt letterlijk <laughs> onder de bar. Want ik denk, Matthijs die hoort het meteen en die gaat dan daar naartoe rennen. heb je gebeld dan? Na, naar nou, hier naartoe, want jullie waren aan het, eh, aan, het, aan het grappen maken. Tenminste, jullie, eh, Kelly en, eh, en Armin. waren aan het grappen maken. En ik dacht op een gegeven moment, nou, ik doe, ik, ik doe hetzelfde als Matthijs bij ons toen deed. Dus ik ga in de keuken staan en ik ga gewoon bellen als een, als een wild vreemde. nou, nou daar gaat de telefoon. Maar wij weten niet hoe we dat moeten doorschakelen. dus, dus als Johnny, van Horen gaat ons helpen. Ja, maar uh, zullen, we even, eh, even wachten of zo, even een leuke eh, leuk liedje nou, even... weten wie het is. Johnny, neem maar op. Dan weten we in ieder geval wie het is. Ja, die. Ja. Nou, we zijn nieuwsgierig. Oké. Moet je maar opnemen, Johnny? Evangelische omroep. Met wie spreek ik? Suzanne van de Evangelische Omroep. U had gebeld? Nee, nee, dat waren wij niet. Nee, maar ik dat ik echt wel terug in het... Ik hoor echo, dus ik... Eh, ehm, dat waren wij niet, dat waren, dat waren onze voorgangers. Van, ja. ja, dat is heel poëtisch eh, gezien, ja. Maar dat waren wij niet. Maar wij gaan verder. Ja, fijne dag. Sorry mevrouw, hartstikke bedankt. Dus, dus. maar eh, nou... <laughs> <laughs> Nou, ik ga even een leuk liedje opzetten en dan eh, babbelen we dadelijk weer even we verder. zo weer verder. Precies. dit was Queen, Friends Will Be Friends. Nou ja, ik moet zeggen, hier eh, bij Radio 501 is het echt eh, een en al eh, vrienden. Ja, leuk. Ben je mee eens, hè? Lekker is dat, hè? Ja. ja, ja, ja. Het is een warmbad waar je in terecht komt. Zeker, ja. ja. En ik zit er al bijna een jaartje in. Ja. Allemaal van die rimpelige handjes dan. Hè? <laughs> nou, ik kom echt net pas kijken. Dus, eh, nou, oké nou, voor nou, de mensen eh, die mij nog niet kennen, ik ben eh, Victoria Theeuwen. Ik, doe, ik ga dadelijk Dance Victory doen. Maar oh. nu zijn we lekker bezig met de marathon. Dus ik, op deze manier kan ik even oefenen hoe het... hoe het moet? Ja, hoe het rijdt dan zeilt. Nou, we gaan nu luisteren naar Maroon 5 met She Will Be Loved. is Radio 501. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, and I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright. When you hold and you squeeze it tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me. If it shall not come true, I'll give my heart to you to keep safe your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because peace of mind. Cause you are what I want. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything. Goed. Wat wou je zeggen, Dion? Nou, ik wil vragen welk <laughs> nummertje dat was. Welk nummer? Dit is uh, Kraken Squeeze Me. Ah, Kon je, ken je hem niet? Eh, nee, niet helemaal, nee. Nou, ik, ik kom natuurlijk wel bekend voor, maar niet dat ik het zelf draai of zo. Uh, Oké. Nee. Maar we gaan nu naar MGMT Weekend Wars. wat een heerlijk nummer dit. Ja, ik, inderdaad. Ik kan me echt voorstellen. Ja, ik kan me echt voorstellen dat als je, als je nu wakker wordt, dat, je, dat we dan wel een beetje de, de goede, de, de feel good music eh, te pakken hebben, zo'n beetje. Ja. Ja, lekker. Ja. het is eh, heel leuk muziek. Ja, ik, Heb, ik heb één keer een nummertje als wekker gehad. Dat was, eh, dat was een heel erg triest nummertje. En dat, dat, dat draai ik ook gewoon nooit meer. Nee, Omdat de, dat, trigger je ermee mee dan. trigger je ermee ja. van dat die heel slechte... Dat is eigenlijk bij elk nummer zo. Maar vooral met een heel triest nummertje word je heel triest wakker. Dat is... nou, ik heb er nog een feel-good nummertje.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 Ai, se eu te pego. De ser igual de cruel para mi corazón. Una más que pasaré sin escuchar tu voz. Otra dosis de agonía y yo sin encontrar alguna solución. Todo me recuerda a ti en esta habitación. esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor. Cada cuadro que pusimos, el jarrón sabes como fue. para mi corazón. Una más que pasaré sin escuchar tu voz, voz. Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor. Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón. Las caricias que nos dimos antes de decir adiós. zomers plaatje. Ja, ik denk, uh, jij had een leuk plaatje. Ik denk, nou, dan kan er nog een leuk uh, eh, zomers plaatje achteraan. Ja, over dat plaatje van mij. Dat, dat, ja. dat, is dan echt, mijn broers vinden dat een echt verschrikkelijk. Ja, maar is dat echt dit plaatje of de versie nee, van Joling? Eh, nee, die ik net draaide, zeg maar. Dat, dat, maar dat, dat vinden ze echt verschrikkelijk. Maar ik vind het juist wel zomers. ik vind het ook wel leuk. Een Nederland nummer. Ja. Zo'n mail, ja, precies, meelallen. Nou, over meelallen gesproken. Eh, ik ben naar een concert van Elbow geweest. En eh, daar eh, hadden ze het nummer Grounds, Grounds for Divorce. Ja. En het heeft zo'n leuke melodielijn waar je ook zo lekker op mee kan zingen. Ja? Dus ik zou zeggen van... ja, zo moeilijk is het niet. Dus lekker mee zingen. Precies. Nou, Hoppa. myself magic key. There's a hole in my. Child of van Guns Roses. Wat een, uh, wat een krachtig nummer. Ja, lekker wakker wordt weer. Ja. <laughs> ja. Ook eh, lekker wakker wordt weer. Als ik naar buiten kijk, heb je nu een beetje licht, worden. Ja. Maar eh, even over het weekend gesproken. Hoe heb je dit weekend eigenlijk ervaren? Ik bedoel, het is nog niet voorbij natuurlijk. Nee, het is nog een aantal uren te gaan. Het is, net zondag. Want ik, ik, zie wat wallen onder je ogen. Echt waar, is het al te zien? <laughs> Oh, hoe, lang heb je geslapen? Ehm, Hoeveel, nou, heb je überhaupt wel geslapen? Nou, ik werd vrijdag, eh, mocht ik wel uitslapen. Het was eh, iets van 12 uur of zo dat ik uit mijn bed kwam. Ja. Toen was ik rond 1 uur was ik hier zo, was ik aan het filmen en druk aan het doen en blablabla. En ehm, toen ben ik denk ik rond, eh, ben ik rond 5 uur gaan slapen en toen was ik rond 10 uur wakker. Dus dat is zijn, dat vijf is zijn uurtjes. 5 uurtjes slaap. Ja. En ik heb sindsdien niet geslapen. Nee. Nee, nou ik zou zeggen, toen ik jouw leeftijd had, kon ik dat ook makkelijk. Maar als ik dat nu doe, nou, ik heb een week nodig om bij te komen. Ja. Nou, hoe, hoe, oud eh, ben je? 17. Ja, kijk. dus nou, ja, Dat, het eh, lukt me nog wel. Maar ik zit echt sterk te twijfelen. God. weet je, ik wil, ik wil morgen ook nog wel wat kunnen doen. <laughs> Ja. Dus ik zit te twijfelen. Ja, ik kan ook gewoon nog meer doorhalen tot de hele zondag, zeg maar. Ik bedoel, dat moet lukken. Ja, of je gaat dadelijk hierboven kant, even lekker liggen. Ik zie hier Charlotte aan de schudden, maar... Eh, aan de andere kant denk ik van ja, ik kan ook even slapen, dan moet ik morgen weer. Weet ik zeker dat ik fit ben. Ja. Maar aan de andere kant ook wel weer een uitdaging. Een soort van challenge accepted. Ja, wat is wijsheid? Mm, nee, dat maakt mij niet uit. <laughs> Foxes. down among the dust and pollen to the old stone fountain in the morning after dawn. Underneath were all these pennies has fallen from the hands of children. They were there and then were gone. And I wonder what became of them. What became of them? Sunlight. to ever pray for mercy or to wish on pennies in the fountain or the shrine. But that day, you know, I left my money and I thought of you only, all that copper glowing fine. And I wonder what. what became of you. Sunlight over me, no matter what I do. Apples in the summer, all cold and sweet. Every day a passing, complete. Apples in the summer, all cold and sweet. Every day. zo jammer dat einde. Het ja, is echt, nou, eh, eh, ik, dacht, wel waar, gaat het heen? Maar, ik vind het <laughs> begin... ja, Fleet Fox is echt een hele rare band. Ik, ik ben eens gezien in Heineken, eh, Heineken Musical. Ja? En ze zijn echt heel erg non-sociaal ingesteld. Niet contact maken met het publiek en zo. Nee. Heel, stel hele rare gasten. Maar ja. ze kunnen wel muziek maken. Maar je moet sommige delen dat ik denk van... Nou, nou. D dat doe maar even niet. Ja. Het einde zag ehm, ik altijd uit van dit nummer. Maar ik wist niet dat het dit nummer was. Dus... Uh, <laughs> Sorry. Ja, nou, kan gebeuren. Hé, hey, maar eh, nu even wat anders.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 I wanna make you see our destiny, how it's supposed to be. And let the darkness fade. Find comfort in my shade, cause you're not alone. I know you're not. zeggen. Maar dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl Dit is een commercial van Siura. De officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen?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 Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Zo, en we zijn veiliggesteld in het tweede uur. Ja, wat eh, gaan we krijgen dadelijk? Ehm, nou, we gaan even meer eh, up-tempo. Dat, eh, dat hele mooie sunny shining ochtendmuziek, dat zijn we nu gepasseerd. Ja, precies. Mensen moeten wel wakker zijn ondertussen. We zijn nu ondertussen wakker. Ja. En nou komt het harder werk aan. Nou ja, harder, een beetje up-to-tempo. we, nou moeten wel een beetje, we gaan het opbouwen. Nu moeten we wakker blijven. Kavinsky met Nightcall. uit je dak hier. Ja, lekker. Ja. Maar uh, vertel eens, wat, uh, dit is niet echt uh, up, up, tempo. Ja, nou ja, ja, het is wel grof. Het is wel dat je, het zet wel dik aan. Ja. Het komt niet met de... Het komt wel eventjes wel even binnen. Tenminste, dus, bij mij wel. Ja, ja, nou ja, ik, uh, nou, ik heb een beetje andere ideeën erover inderdaad. Maar uh, nou ja, ik zou zeggen, ga hier Let's hear it. Ja. Maar eh, we kunnen nog wel gewoon eh, rustig even verder babbelen, als je dat leuk vindt. Nou, dus... Nou, eh, ja, want wat heb, wat heb jij dan? wat, wat vind jij nou echt een uptempo? Uh, nou, wat? Ik, ik, uptempo, nou, dan hebben we het echt over hardcore. Dat vind ik ook leuk. Maar ik vind bijvoorbeeld dit soort deuntjes. dat, dit is de Seal. Crazy. Maar dit, deze is gewoon echt remixed. En ja, dit vind ik een beetje leuk om mee te beginnen. Een beetje, hoe noem je dat? Ehm, lounge. Ja ik weet niet of jij hiervan vanuit. Nou, ik, ik heb een buurjongen die draait heel veel lounge. En het is echt van die hele, de hele diepe lounge. Waar je zo'n beetje echt in weg zingt gewoon. Dat is echt, dat is echt niet normaal. Dat, nee, eh, oké. En ook van die videoclips erbij, dat als je naar kijkt, dat je gewoon gehypnotiseerd wordt. Oké, okay. we gaan even lekker luisteren. Ja. Top. A man decides after 17 years that what he goes there for is to unlock the door.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 No, we're never gonna survive. is ook wel uh, lounge. Ja, lekker hè? Wat vind je van? Lekker voor op, de, eh, voor op de achtergrond een beetje. Maar eh, ik zou het zelf niet zo opzetten. Nee. Het is niet echt iets waarbij... ja, het, zou niet in mijn afspeellijst staan, zeg maar. Ik vind het altijd een hele... Kijk, als mensen zeggen, wat vind je ervan? Dan vergelijk ik het altijd met, zou ik het in mijn afspeellijst zetten? En daar, daar komt deze niet in. Nee. Oké. Nou, maar ik vind hem wel leuk hoor, maar daar niet van. Maar ik zou hem niet zelf draaien. Nee. Nou, dan gaan we hier eens even van genieten. Fateless. wat heb jij? Oh, Fateless. God is the DJ. I love it. God is a DJ. DJ. must change. But everything must change. Now we're doing something. There we go. Heel goed. En we gaan meteen door met Deadmau5, I Remember. Ja, hij gaat lekker hè, deze ochtend. Wel, eh, we zijn fit. Hier, word ik echt heel erg fit van. Ja. Kun je zeggen, ja. Maar waarom niet? om ons heen, eh, nou, ze trekken al weg. Hè. Oh, ze trekken weg, ja. Yeah. <laughs> nou, nou, nou, nou, dat nou, bedoel nou. ik. <laughs> Nou, zouden we dit maar niet doen? Dat is wel heel, erg wakker worden, hè? Eh, dit? Heel erg wakker worden. Ja. Nee. Nou, dan gaan we gewoon even. Even naar TSO. Doe maar. Lekker. Tiesto, Louder Than Boom. Als je nou niet wakker bent... <laughs> dan weet ik het ook niet. Dan, nou, dan, dan geef ik het op, hoor. Ja. Maar, ehm, ja. volgens mij zijn we al wakker. En, eh, Behoorlijk. Volgens mij eh, gaat er... Ja, en dan lopen er hier een paar diehards rond. Nou, ik eh, vind een knap. Die willen ook echt niks missen. En ja, super. Zo gaaf om dat te zien. Ja, ja. ja en het, is het, het zonnetje schijnt al. Ik kijk nou. nu weer de boom in, maar de, de zon is er al. De zon is er al. Present. Gekhuis. Hey, wat heb je nu voor ons uh, uh, wat in de planning? In, in, in, petto heb. Moet ik eventjes kijken, dan moet ik even spieken. Wat, wat hadden we ook Sunlight. Weer? Was het Oh ja, Mode Step with Sunlight. Shades away to yesterday, the sunlight hurts my eyes. Put on those shades to wave to yesterday, the sunlight hurts my eyes. we, zitten zit er bijna op. We hebben eh, nog, minuten? tien minuutjes. En, eh, Wat vond jij ervan de afgelopen twee uur? Ik vind dat we een mooie eh, lijn hebben gebouwd naar, naar een beetje het, tempo. rustig. Ja, we, en, begonnen, we begonnen aardig rustig. Mooi, ik vond het wel lekker. Mooi aansluitend. ja. En nou, ik heb nu een heel mooi plaatje klaarstaan. En volgens mij ken je die ook nog niet. Dus ik ben echt heel benieuwd wat jij ervan vindt. Nee, ik ook. Komt-ie. dat was uh, eh, de remix van Katy Perry. Met, ja, dat was eh, wel eh, aan, een aanwezig nummer inderdaad. Ja, <laughs> ja, Maar het origineel, het origineel dat, die, die, die komt me wel... Uh, ja, die luister ik eigenlijk niet. Maar deze heb ik wel, wel in, mijn, in, mijn, in mijn muzieklijstje staan. Omdat het gewoon even wat meer tempo heeft. En niet zo, niet zo, niet zo girl, girly power is. Want jij hebt natuurlijk met, met, met Ariadne heb jij toen girl power gedaan. Ja, klopt. En wat, wat, zat daar zo'n beetje allemaal tussen? Zat, zat er ook Katy Perry tussen? Nou, dat, was wel in de planning, maar eh, daar waren we dus niet meer aan toegekomen. Want eh, we hadden zoveel andere leuke muziekstukjes eh, wat we draaiden. Dus ja, helaas kwam dat niet meer aan, aan bod. Wat hebben we nu? Tenminste, wat heb jij nu klaarstaan? Ja, weer even een mooi nummer van Fateless. Want ja, dat is toch even een, een band wat dus echt blijvend is. Met uh, Insomnia. dit was, dit was onze, eh, onze twee uurtjes, eh, Dion. ik, heb, eh, ik moet zeggen, ik heb het erg naar mijn zin gehad met jou samen. Ja, ik ook. Ja. Met, met jou. Ja, nou, top. <laughs> ik kan ik en met jezelf ook. ja, ook, denk ik. <laughs> Ja. ja. Nou, maar ja, naar ons komt Rogier. En ja, die gaat ook heel wat moois draaien voor ons allemaal.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 BFV4U, als het echt om veiligheid gaat.